uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt landen voor het steeds verder uitbreiden van de coronapandemie. Op een persconferentie zei topman Tedros dat het in te veel landen de verkeerde kant op gaat en ziekenhuizen steeds voller raken. Dat komt door het gedrag van burgers en overheden, zei hij. Mensen hebben geen vertrouwen in de aanpak, mede door de uiteenlopende boodschappen van hun leiders. De laatste vijf dagen is het aantal besmettingen wereldwijd met 1 miljoen opgelopen. Vooral Brazilië en de VS zien een sterke toename. EU-burgers die naar Groot-Brittannië willen emigreren... moeten vanaf 1 januari aan veel strengere eisen voldoen. Ze moeten werk hebben, voldoende Engels spreken... en niet veroordeeld zijn tot straffen van meer dan een jaar. Het Britse kabinet heeft de regels vandaag bekendgemaakt. Ze gelden nu al voor immigranten van buiten de EU. Met de aangescherpte wetgeving wil de regering tegemoetkomen aan de wensen van de brexit-stemmers. Die willen dat het VK weer controle krijgt over de eigen landsgrenzen. De veiligheidsregio's maken zich zorgen over het afstand houden in de kroeg. Sinds 1 juli zijn weer meer mensen welkom in de horeca. Maar volgens de regio's was het op een aantal plekken afgelopen weekend te druk. Hoe later het wordt, hoe meer er wordt gedronken... en hoe lastiger het voor mensen is om zich aan de afstandregel te houden, zo blijkt. Vanavond komen de veiligheidsregio's voor het laatst bij elkaar voor de zomervakantie. Mogelijk wordt dan ook gesproken over de handhaving van de coronamaatregelen in cafés. De nieuwe luchtverkeersleiding op Lelystad Airport kost op jaarbasis zo'n 4,5 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd. Partijen in de Tweede Kamer vinden dat zonde van het geld... omdat op Lelystad vrij weinig te doen is. De opening van het vernieuwde vliegveld is keer op keer uitgesteld... en staat nu gepland voor november volgend jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe.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 Alaska met het nummer The Prophet heeft alles te maken met het verscheiden van deze man. Inderdaad, deze man dus. Ennio Morricone, want dat was de knipoog in de song The Prophet de hoeha en de hoehas eh, zaten er eh, een beetje in eh, verstopt. Maar het was eigenlijk ook met dat nummer The Prophet... dat ze daar een eerbetoon mee deden aan Ennio Morricone... aan de filmmuziek uit de Spaghetti Westerns. Als je aan Ennio Morricone nu gaat vragen van... van ja, dat waren schitterende muziekstukken... dan zou hij zeggen, ja, maar ik heb nog veel meer gemaakt. Ja, misschien dat dat onlosmakelijk bij, bij de man verbonden blijft. Dat hij dat ooit heeft eh, gedaan. Daar kennen de meeste mensen hem uiteraard ook eh, van. Van al die eh, filmmuziek en filmklassiekers. Zeker de spaghetti westerns. Zoals deze. A Fistful of Dollars. Goed, ehm, het is, vrienden, het is 9 juli. er is, het is weer een gedenkwaardige dag voor deze Alternative FM. Want na maanden, na maanden hebben we eindelijk live muziek in de studio. Het is, eh, het is eindelijk gelukt. Eh, binnen de anderhalve meter protocollen die er eh, zijn. En dat zal je ook zo dadelijk zien. Want links staat straks Marcus met zijn mengtafel. Dus die is even tijdelijk achter mij verdwenen. Maar goed, dat moet toch wel kunnen, denk ik. Wat wel gebleven is die webcam. Die, die doet gezellig mee. Dus ik zal ook nog eh, zo dadelijk eh, wereldkundig maken... dat wij eh, zo dadelijk ook nog wat, wat gaan doen via de webcam. En dat we daar ook op te zien zijn. En degene die live gaat spelen, ook dat is eigenlijk een beetje voor all time sake. Want de man is hier vier jaar geleden voor het laatste geweest. Maar nu is hij weer terug. Ro Halfheid. En die zal straks een aantal nummers gaan spelen. Dus dat gaat straks gebeuren. En wellicht dat we nog iets meepikken van Lassette uit eh, het patronaat. Want er is eh, vanavond uh, Haarlem On Air. En ik heb al even ingeprikt op de livestream van, van de Facebook pagina al daar. Dus ga kijken, als ik ergens een heel nummer zou mee kunnen pakken, dan doen we dat. dat is een live sessie daar in Haarlem. Dus Lassette misschien er ook in. En als het niet lukt, dan heb ik altijd nog het spul eh, wat ze gemaakt heeft eh, klaarstaan. Wat ik altijd eh, heel fijn vind is als muzikanten nieuw materiaal toesturen. Alleen bij Leuna lukt het nooit om dat bij de verdonschot aan, ja, aan te leveren. Hij geeft standaard elke keer 0 seconden. Dat betekent dat dat, dat, dat is gewoon een, eh, een soort uh, leeg eh, hulsje is. Maar dan moet ik dus iets anders doen. En dan moet ik iets van een andere media player gaan of starten. En dat doe ik dan ook nu. de single komt morgen uit. Het is geen origineel, maar wel een cover. Maar ik vind hem toch aardig, wat zeg ik, heel goed gelukt. Het is namelijk een nummer van Nirvana. Heartshape Box. me like a was dat eh, met eh, Hardship Box. Het eh, is 14 minuten over 8. ja, dan kijk, dat, dat gebeurt er. Als hij dus eigenlijk dit zou doen, dan, dan doet hij dus niks. Maar wel doet deze het wel. Dat is de One Man Show van Sam en Julia. sure you wanna leave it like it is. I'm just a bed you can come to, another pair of lips to kiss. Do you you ever ever fall in love? Will say what you're thinking of. Are you all? sure. zacht, het kan maar niet te hard. Alles hapert, alles zwart. Dadah. een of andere indie-lijst eh, om gespeeld te worden. Ik ben even kwijt eh, welke naam dat is. DNA heet het, eh, geloof ik. Daar hebben ze hem nu eindelijk ook op de lijst gezet. Maar ja, ze vergeten erbij te zeggen dat wij hem al een hele tijd draaien. Deze van uh, Veline. vanmorgen zat hij er ook nog eens een keer in. toen ik hier het programma mocht aankondigen. En dat we dus eindelijk een live eh, muzikant weer in de studio hebben. Na zoveel tijd. Ja, die eer eh, valt eh, te beurt aan Ro Halfheid. Die is nu nog bezig het geluid nog verder in te, regelen. Maar dat gaat straks echt gebeuren. Dan gaan we echt beginnen. zoals we dat in maart ook hebben gedaan met J.D. Edward. Dat was degene die het licht uit heeft gedaan. Ja, J.D. Edward heeft het licht uit gedaan. Later eh, kwam hij nog eh, één keer even terug eh, via de P60. Via 3 voor 12 Noord-Holland. Daar komt ook nog iets mee aan verklap al een klein beetje wat. Maar dat, uh, ja, ja, ja, ja. Dus dat, dat is daar geweest. En eh, natuurlijk eh, is, eh, hebben we tussendoor ook nog thuismaaksessies gehad. En vaak ook nog telefoongesprekken gevoerd. Maar goed, het, het, is bijna zover dat we weer kunnen beginnen met live muziek in de studio. En dat is wel een lange tijd geleden. Ehm, even de nieuwe singles, want er zijn ook weer nieuwe singles. morgen, want net als bijvoorbeeld die van Leuna, want die komt ook morgen uit komt ook eh, LS met een nieuwe single uit. En dat is eigen materiaal. The World Keeps Tumbling Down heet eh, de single. surprise. I could I let his feeling take control over me and be the one I fear to be. Wish I could change it, but it's already too late. Wish I could speak to you without feeling. getting hard to breathe. Oh, when I try, when I try to scream it out, the world keeps down. How can I know? Things come by surprise. scream it out. Dat was hem. Het is niet te geloven. Eh, LS was dat met eh, het eh, nieuwe nummer van haar. The World Come Tumblings Down. Come Tumblings Down. Vijf voor half negen. Het moment is daar aangebroken. Wij gaan naar. wat is het, even kijken. Denk wel, na bijna vier maanden gaan we weer een live sessie doen. En dus eh, mag ik eh, weer de introductie doen eh, aan Naro Halfheid van Holst. Want dat is, zo heet yes. hij voluit. hij is een van de, de mannen achter de Amsterdam Songwriters Guild. Want dat is hij ook nog. Klopt. Ja, en, en, ik geloof ook nog dat je een radioprogramma doet. Want we zijn ook nog collega's, geloof ik, toch? Jazeker. Ik heb Songwriters Guild Live. Mhm. Dat zendt uit op... Salto, dus het is dus de stads-FM zeg maar, van Amsterdam. Ja, en uh, dan doe ik elke week een eh, showtje over eh, songwriting... met een live sessie van een songwriter. Ja. Ja, zijn wat dat betreft echt wel uh, goede, goede collega's, zoals het heet. Ja, dat, dat, dat geloof ik graag. Ehm, nu, nu ga je zelf weer met het bijltje hakken. Want ik weet dat vorige week heb ik een nieuwe single van je gedraaid. En dat, daar komen we straks nog even op. Waarvoor dank. Ja, want eh, die heb je uitgebracht bij King Forward Records. Ja, dat klopt. Ja, ik uh, ben nieuwsgierig hoe dat gegaan is, maar dat eh, horen we zo wel. De eerste twee nummers gaat hij nu spelen. Hier is Row Half Height. Ja, we beginnen dus met, met die single wat een A- en B-kantje heeft. En de A-kant heet Poisoning of My Heart. stone in my heart started melting. Will you tell me when you hear my name? Will you be smiling? You tell me you don't know how to love. Well, I tell you, there is nothing else above. So why should we hurt? other. But I say no to you, I say no to you, no to the poisoning of my heart. circling around each other. Three years from now, we'll both be one inch closer to our God. Have we all forgotten about each other? But I say no to you, I say no the poisoning of my heart. is weer <laughs> inderdaad bijna vier maanden geleden. Maar goed, eh, het is altijd wel goed. Het eh. mag weer. Ja, je hebt een... Eh, de, de loopt een stream, dus de mensen oh, kunnen ook gewoon... Ja, op YouTube kunnen ze het allemaal volgen. Ach joh, Dus wat dat er gaat, gaat het helemaal goed komen. Dan moet je me zomaar eens de link geven. Dan stuur ik die wel even op mijn socials en zo. Ja, dat, dat, dat, dat vinden wij altijd heel erg tof. Was dat, maar nu ga ik nemen, neem ik aan, ga jij die B-kant natuurlijk Ik ga nu die B-kant doen, ja. ja. Oké, nou... Ja, Debate. Dat, dat ja. nummer heet uh, Are We Good? Let me tell you about the good times. De kop is eraf. Eh, ja, de, de, de, A-kant. En ik zit uh, helemaal te schutteren. Eh, maar ook de B-kant. Dat zijn tegenwoordig gewoon twee nummers op, ja, naast elkaar, op elkaar, achter elkaar. Pushing of My Heart en Are We Good? Dat waren de eerste twee. Straks komt Ro nog een keer andermaal terug. Maar eerst even twee nummers draaien. Waaronder de nieuwe single van Rhino en Cherry Blossom. I'm on autopilot. Walking to your room Suddenly I start thinking Maybe we're overdue I don't know what I'll do So I'll just type the truth But then my heart starts sinking When I'm with you I'm burning We're falling down like a cherry blossom. Falling down like a cherry blossom. Now the bloom is off. I wish this was enough. The scent of this perfume did you feel as I dat was hem, Lemon. Hoe ik eh, aan die eh, band eh, ben gekomen, dat is door vaak te luisteren naar het programma Zwaardvis. Op zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij vriend Willem de Waard. Die kwam er mee en die zegt, nou, ik heb wel een leuke tip. Nou, sinds ik dat weet, is, zit hij nu drie tot vier weken al op, op het speellijstje. Ralf Heesen zit achter deze band. En eh, ja, het heeft iets eh, Manchester. Dat is, dus, eh, dat is de muziekstroming die hij daarbij noemt. Ehm, maar goed, wij hebben natuurlijk ook nog live muziek bij ons in de studio. En dat is uh, Ro Halfheid. Die is vandaag te gast. Sinds lange tijd, na vier jaar weer terug. We hebben net twee nummers eh, van hem eh, kunnen horen. Eh, Poisoning of My Heart en Are We Good. En ik ben benieuwd, Ro, wat, wat ga je nu doen? ga je weer wat materiaal spelen wat, wat ik eerder al van je gedraaid heb? nee, dit, Wordt, dit wordt het titelnummer van mijn opkomende album. Uh, wat ik dus ook ga uitbrengen bij, bij King, Forward, Records. Ja. half september. Ja. En eh, dat, dat, eh, album heet Paint the Town en het, album, nummer dus ook. Oké. Yeah, we're feeling that we're bound for facial scams. We don't care about your Instagrams. Cause we like to roam about. You just have to seek us Ja, En dat is dus eh, bij het album wat er eh, dus aankomt... ook weer van dat vermaard label daar in Volendam. Want daar komt het vandaan. King Forward Records. Want uh, ja, die beginnen er een neus voor te krijgen voor goede, goede zaken. Nou, dat ja. ja, dat ben ik wel met je eens. <laughs> maar ik heb, daar, heb ik, daar heb ik niet over mezelf. Nee, nee, nee, we hebben het over ook anderen. Maar goed. Ja, maar goed. maar dat, dat, ja, goed, maar niet, maar niet eh, het eh, tweede nummer, is dat ook van het, eh, van een nieuw album? Van het nieuwe nee, dat ga ik nog in de volgende, volgende setje. Er komt nog een setje aan, hè? Dan ga ik nog het nummer spelen van het album. Maar nu ga ik even een ouwtje doen. Dat komt van de EP Malaysia Style. Die ik in Maleisië heb geschreven toen ik daarop... Een soort retraite. <laughs> retraite? <laughs> Songwriting retreat. En eh, ja, dat heet Rise Up and Start Singing. Dat is wel bekend. Die heb jij nog eens een keer eh, uitgevoerd samen met Luc. Ja, klopt. Ja, Ik heb hem uh, onder de Rolex. in, de, in de originele versie eigenlijk gedaan. Zoals ik hem ook had geproduceerd. Maar nu speel ik hem gewoon als, als, als een gitaarliedje, zeg maar. ik, vind het, ik ben, ben benieuwd. Laat maar horen. Oké. up for hours. Love is a power to count. Rise up loving but nothing but nothing but love was searching for soul but now even more I want to mean something for other souls En nog in die, eh, in die hoedanigheid. Eh, dank voor zover. Ja, nou, eh, ik denk, ik ga nu even live naar de patronaat. En ze gooien me meteen eruit. Ja, jammer. Hm. Stream is ending. Thanks for watching. Ja, jammer. Nou, dat was Lassette die daar een, een, setje deed. En daar nou weet ik niet zeker of ze dat gedaan had met Dylan van. Die we ook nog kennen van eh, Low Erect Sound System. Dat weet ik niet zeker. Maar goed, eh, ik eh, ga wel dan iets anders draaien van Lazette. daar waar het eigenlijk mee begonnen is met, met haar werk. Eh, maar ik eh, dacht eh, in de hoedanigheid van... nou, het is leuk om eens even te kijken of we dat ook hier meteen uit de tafel konden toveren. Het had gekund hoor, dat, dat durf ik wel, wel te zeggen. Alleen, ja, ze gooien de stream eruit. Nou, dan, dan hebben ze pech. Dus dan gaan wij dat niet doen. Maar dit is er. Origami, daar begon het mee. don't unfold myself so easily. I never show my heart so quickly, but I want to let you solve the mysteries. Reveal was er, Lassette. Eh, zij speelde dus eh, net bij het eh, Haarlem On Air verhaal. Dat was via luistering. Ik had het bijna voor elkaar. Maar in één keer was het optreden in één keer afgelopen. Ja, ja dat, dat krijg je. Tussen 8 en 9 kennelijk is het, heeft het plaatsgevonden. Want de, de hoop was dat ik het nog even mee zou kunnen pikken. Maar helaas, dat is niet gelukt. Uh, dat, eh, dat, nou ja, goed. Eh, die stream is geweest. we hoorden net Lassette ook trouwens met Origami. Ik, ik, heb wel even al een berichtje achtergelaten. Want wellicht dat, dat ze straks nog ergens in de kleedkamer... de catacombe, weet ik wel wat, leest van... hey, er is toch nog een een of andere mafkees uit Zandvoort... Eh, die dat eh, nog eh, eventjes wat van me wil weten. Nou, prima. Dan kunnen we dat altijd nog doen.